Waterwalgemoed met het NWS-journaal. Een miljoenenstrop bij de Sociale Verzekeringsbank. De uitkeringsinstantie van onder meer de kinderbijslag en de AOW. Een project waarbij het computersysteem vernieuwd zou worden is stopgezet. Doorgaan zou volgens een tussenrapport zeer problematisch zijn. Inclusief de kosten die nu gemoeid zijn met het stoppen... heeft het nieuwe systeem bijna 44 miljoen euro gekost. De SVB gaat de komende tijd oude systemen uit de jaren 80 aanpassen... en kijken welke onderdelen uit het nieuw ontwikkelde systeem nog gebruikt kunnen worden. Opnieuw zijn er vissers opgepakt op verdenking van internationale drugshandel. Ze zouden in oktober vorig jaar met een garnalenkotter drugs hebben opgepikt op zee. De kotter in de haven van Den Oever is door de politie doorzocht. Drie mannen, onder wie de kapitein van het schip, zijn aangehouden. Twee andere verdachten kwamen al eerder in beeld vanwege andere drugstransporten op zee. Onder meer een grote partij cocaïne uit Venezuela. Een vissersgezin uit Wieringen speelde daarbij een sleutelrol. Nederland gaat wapens naar Irak transporteren, bedoeld voor de strijd tegen de islamitische staat. De wapens worden geleverd door andere landen. Nederland brengt ze in twee vluchten naar Noord-Irak. Dat heeft minister Plasgaard van Defensie bekendgemaakt. Eerder kondigde het kabinet al aan duizend helmen en duizend kogelvrije vesten te sturen naar de Koerden in Noord-Irak. Schrijver en televisiemaker Kees van Kooten is vorige week getroffen door een hartaanval. Heeft zijn uitgeverij De Bezige Bij bekendgemaakt. gemaakt. De 73-jarige Van Koten werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Amsterdam. Daar heeft hij een bypassoperatie ondergaan. Van Koten is inmiddels weer thuis. Volgens de bezige bij hoopt hij daar in alle rust spoedig te herstellen. Het weer nog, veel zon en droog, al trekken er vanavond wel wat wolkenvelden over. De komende dagen opnieuw zonnig en temperaturen tot 26 graden. Daarna blijft het zomers, maar is er in het zuiden en oosten wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A15 Europort Rotterdam. Bij Hoogvliet 3 kilometer. Bij de Botlektunnel is de rechte rijstrook dicht. Daar staat een auto stil. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... tussen knopen Kleinpolderplein en Terbrechtseplein 2 kilometer.